Jelle Visser met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet enthousiast over het plan van VVD-leider Rutte... om de formatie in tweeën te knippen. Rutte zegt eerst een herstelplan te willen maken met een beoogde coalitie... en daarna verder te willen onderhandelen over lastige kwesties. Onder meer Partij van de Arbeid, SP en D66 zeggen dat een snelle formatie niet voor de hand ligt... omdat lastige zaken besproken moeten worden, zoals verduurzaming en de woningmarkt. Veel partijen zeggen wel te begrijpen dat er na de verkiezingen snel een nieuw kabinet samengesteld moet worden. In verschillende Duitse steden is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Duizenden mensen verzamelden zich in onder andere München, Düsseldorf en Berlijn. Op sommige plekken waren opstootjes tussen betogers en de politie. Hier en daar werd pepperspray ingezet. In München werd de demonstratie opgebroken omdat er te veel deelnemers waren. In een ziekenhuis in Jordanië zijn tenminste zes coronapatiënten overleden... na een storing met de zuurstoftoevoer. Het ziekenhuis staat in Salt, een stad ten westen van de hoofdstad Amman. De verpleegafdeling voor coronapatiënten en de intensive care werden getroffen. De oorzaak is nog niet duidelijk. De Jordaanse minister van Volksgezondheid is opgestapt vanwege het incident. In de Belgische stad Luik is een Black Lives Matter betoging uitgelopen op rellen. Een betoger duwde een politiemotor omver waarna de sfeer snel omsloeg. Tientallen bewoners, pardon, betogers raakten in gevecht met de politie. Daarop begonnen plunderingen van winkels en restaurants. De politie zette een waterkanon in om de relschoppers te verjagen. Aanleiding was een arrestatie eerder deze week waarbij een Congolese vrouw gewond raakte. Beelden van de arrestatie werden op sociale media gedeeld en zorgden voor veel onrust over het politieoptreden. Het weer, buien en zware windstoten. Vanavond neemt de wind geleidelijk af. Het wordt op veel plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgen minder wind, wel wordt het wisselvallig weer... met vooral landinwaarts buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Je hebt haar vijf minuten op onthoud door een aanrijding. Er is ook een rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het eh, zaterdagavond, het gaat slecht met Nederland. Ja, het was positief, maar ik breng weer slecht nieuws... want eh, ja, het moet beter worden, maar we zitten al bijna op 6.500 besmettingen in Nederland. Per dag, hè. Ik vind het heel bijzonder. En dan wordt er gezegd, ja, sinds de contactberoepen weer open zijn... is het weer gestegen. <laughs> Ja, ik geloof er niks van, maar... hè? En eh, evenementjes, die uh, testevenementjes, ga ik je straks meer over vertellen. Want er is een heleboel aan de hand. Het gaat niet door, maar hoe en wat ga ik je straks allemaal vertellen is trouwens als opening hoorde DJ Mark Brickman met Home, Coming Home, de Kevin McKay Extended Remix. Onderweg zometeen Adrie Block, Paul Parson. Ik heb een beetje shownieuws voor je.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 And I said, listen, man, we need to put this down. It ain't no time to play. Like so many of you, I'm glad that I'm still alive. And we're gonna do this house music thing. You know why? This is the way we do it. It makes us feel alright. Because I was so many of you, you were born too. That's why we like to get down. I remember when they said it was time to jack. I remember when Marshall said move your body. I remember all, all, all of that. Boom. Put your hands up in the air if you know what I mean. On. If you're doing this house music thing, let's do it like they ain't never seen. On. The only thing you need is some baby powder and a fat ass track. On. Come on now, Booker T, let's bang it in. Give it up like that. Come on. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C. C. que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl Filipinas. Sacudelo como Shaki. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, y eso es. So they that you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for Oye mami, estoy buscando una chica así verscheen dit van de Black Eyed Peas. Dit keer samen met Shakira met Girl Like Me. Daarvoor hoorde we muziek van Adrian Block en Paul Parser met Catch a Groove. Je hoorde de klapmix versie. De twee testevenementen die eh, komend weekend eh, op het festivalterrein in Biddinghuizen zouden plaatsvinden. Dit weekend wel te verstaan. Die zijn wegens het eh, slechte weer verplaatst. Ja, je hebt het gemerkt de hele week. nou ja, de hele week. De laatste paar dagen behoorlijke windstoten, behoorlijke storm en regen. En ja, die zorgen dan eventueel voor een te lage opkomst... wat de resultaten van het onderzoek niet representatief maakt. Zo laten Field Lab evenementen naar overleg met de organisatie Mojo en IDT weten. De bezoekers worden nu in het weekend van 20 en 21 maart verwacht. De combinatie van zware windstoot, regenval en lage temperatuur... en de zorgen geuit door onze bezoekers maken dat Field Lab uh, eh, event. Verwacht dat de opkomst lager is en het verblijf korter zal zijn. Al dus, eh, de organisatie. dit betekent dat de resultaten van het onderzoek niet, eh, ja, niet goed zullen zijn... en de beleving van de, de bezoekers verre van prettig. Want ja, we willen graag naar een feestje, maar niet in de storm in de regen. Want dan is het ook gewoon, dan heb je dan kan ik beter thuis blijven. En de lichten uitdoen, een paar gekleurde discolampjes aan en de muziek aan, dan ben ik er ook hè, niet eh, <laughs> in je eentje is dan weer wat minder. Nou ja, mag één bezoeker hebben. En eh, op 13 eh, maart, dat, hè, <laughs> ja, hè, 13 maart, dat is het vandaag, zou het allemaal plaatsvinden. Het Back to Life Dance Festival. Met onder andere Joris Voor, Colin Benders en Renier Zonneveld. En nu is het verplaatst naar 20 maart. Dus als je kaart hebt, dan, hè, dan, dan, moet je daar zeker hè, naartoe gaan. En ook het evenement, het popconcert met de Maan, Bilal Wahib en Chef Special. De Staat, Jet Rabel, Donnie en Vrouwtje. Dat is verschoven naar zondag 21 maart. Dus eh, een dagje later. Dus gewoon volgend weekend is gewoon feest tussen 1 en 7 uur. S'avonds in Biddinghuizen. En de kaartjes eh, van dit weekend, die blijven gewoon geldig. Dus eh, positief, dacht ik zo. Dan gaan we door met muziek, want ik lul weer veel te veel. Je luistert naar de muziek. Lockdown, avondklok, Mike down nu met Strat Show Funky Stuff. you know, enjoy life. Live life. Love life. It's alright. strut, strut, just get on up. Uh, uh, stretch your funk. step, strut, strut, just get on up. Yeah, and stretch your funk. step. Uh, walk, just get on up. Yeah, and stretch your funk. step. Yeah, just, just get on up. Uh, and stretch your funk. step. Yeah, and stretch, just get on up. Uh, and stretch your funky step like that, like that. Just get on up. Uh, and stretch your funky step. Uh, it feel good. Stretch your funky stuff. If you look good, if you look shut good. your fucking stuff. You know you smell good. You know you smell shut good. your fucking stuff. And it's all good. And it's all shut good. fucking stuff. If you feel good, if you feel shut good. your fucking stuff. If you look good, if you look shut good. your fucking stuff. You know you smell good. You know you smell shut good. your fucking stuff. Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands and around the world is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. CFM. Thank you. I've been thinking about what you have done to me. zeggen. <laughs> Sentimentje. The fuck, Been a Long Time. Alleen dit keer eh, in de Full Intention 2021 remix. Misschien dat je hem niet kent, of nog niet kende, maar eh, hè, jaren 90 grote hit van The fuck. Been a Long Time. En ze er een nieuwe, nieuwe versie van gemaakt, binnen de stijl van, uh, van deze eeuw. En de voorhoorn Mike Chanery met Thinking About. CFM Zandvoort zaterdagavond, wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Evenementen, ja, nou, hè, in Nederland hebben we ze niet. Volgende week hebben we weer twee uh, testevenementjes en de rest ligt allemaal stil. Feestjes die, eh, ja, uh, uh Ik geloof, wat is het? 14 augustus, hè? Duurt toch heel erg lang. Maar dan gaan de evenementjes echt allemaal los. Nou ja, eh, de coronacijfers niet nog verder omhoog gaan. Maar de eerste helft van het Duitse festivalzomer... die gaat ook dit jaar niet door. Hoe zou het toch komen? Grote openluchtfestivals zoals Rock am Ring, Rock in Park, Hurricane, Southside en Brand. waardoor gaan zoveel veel Nederlanders op afkomen... zijn afgelopen woensdag allemaal gecanceld. En de feesten zouden met uitzondering van Drensbrand allemaal in juni moeten plaatsvinden. Een aanleiding voor de afgelasting. Ja, je mag één keer raaien. Ja, coronacrisis. De organisatie vindt het onverantwoord om door te gaan met het oog op de aanhoudende onzekerheid over de huidige infectiecijfers en mogelijk nieuwe mutaties. Het is voor het tweede jaar op rij dat de grote festivals niet door kunnen gaan. In Nederland gaan festivals als Lowland en Pinkpop voorlopig nog wel door. En de tickets voor alle festivals blijven gelden voor een nieuwe editie eh, volgend jaar. Nou, wij gaan er gewoon vanuit dat we deze zomer gewoon naar een feestje kunnen. En zo niet, dan toch, heb ik in de wandelgang gehoord. Want eh, ja, het is klaar, hè. We zijn een beetje klaar met corona. Corona niet met ons, want er komen allemaal nieuwe mutaties bij, zeggen ze. Ja, ik, ik, ik ben eh, heel nuchter. En ja, ik, ik geloof er niet zoveel van. Zie, we hebben ze antwoord muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. De Coop Guys hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. on done. Zoals ze dan, dat hoor je nu op CFM Zandvoort, de House It Mix. Feel your DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now. noem het maar op. Deze week op 10, Casey Lights en Leo Standards met Cold Light. De Extended Mix. Op 9, Nuzo met Summer 91 Looking Back. Op 8, Vintage Culture en Elise LeCrow met It Is, It Is What It Is. En deze week op 7, Drama en Gorgon City. In de John Smith remix van eh, You've Done Enough. Op 6, Armo van Helden en A-Track met Ask Me. Op 5, Louis Vega en de Martinez Brothers in de Vintage Culture remix eh, van Let It Go. Fusing Marky Bassie is dat, hè? Op 4, Daft Punk met One More Time, de 12-inch mix. Aangezien ze aan elkaar zijn, eh, is de plaat weer eh, mega hard gestegen. Ik verwacht dat die binnenkort op 1 staat. Denk ik zo. Op 3 deze week Junior Jack, Glory en Justin Brown met Hold Me Up. En op 2, Murphy en Joe McKenna met Clubhouse Casual. Deze week nog steeds op één, Voor mij alweer op de vijfde week op 1. Op vierde week op 1 trouwens. Missy en Ghetto Blaster met House Fusing Missy. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb gewoon andere nieuwe muziek. Wat dacht je van Harvey met Get Together? avondklok is alweer een uur bezig bijna. Voor de muziek van Din Jane, Angie Brown met Gonna Move On Up... Richard Earnshaw Extended Mix... Zo zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mouse Het zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club zijn Italië met DJ Cavaschelli. En voor nu gewoon lekkere muziek nog eventjes tot aan eh, de break. Het nieuws en weer vanuit Hilversum. Wat dacht je van Dennis Ferreira? Futuring Katie Brooks met How Do I Let Go? Ik zeg tot zometeen na de break.